het Wel met het NOS-journaal. De PVD grote vermogens zwaarder worden belast. PVDA-leider Samson doet deze en andere voorstellen als alternatief voor de plannen waarover VVD, CDA en PVV nu onderhandelen. Samson vindt wel dat het begrotingstekort kleiner moet worden, maar niet de 3% waar het kabinet naar streeft. Dan moet er volgens hem te veel worden gesneden in de samenleving. Verder wil de PVDA een eind maken aan de concurrentie tussen zorgverzekeraars. Minister van Bijsterveld zal de onderwijsinspectie afsturen op scholen die leerlingen met slechte cijfers willen verbieden om eindexamen te doen. Volgens haar is dat wettelijk niet toegestaan, behalve als er sprake is van onregelmatigheden. De scholen zouden kansloze leerlingen van het examen uitsluiten, omdat die het slagingspercentage van de school omlaag halen. Minister Opstelten en de politievakbonden gaan morgenavond volgens de minister weer praten over een CAO. De onderhandelingen zitten al weken vast. Maar nu zeggen de vakbonden dat ze bereid zijn de lonen voor dit jaar te bevriezen in ruil voor afspraken over bijvoorbeeld de arbeid- en rusttijdenregeling. Minister Opstelten zegt dat hij ook wel wat te bieden heeft, maar hij verklapte niet wat. Huidkanker komt zo vaak voor dat het als een chronische ziekte moet worden bestempeld. Dan kan de behandeling vaker worden overgelaten aan de huisarts en raken huidartsen niet overbelast. Dat staat in een promotieonderzoek. Dat huidkanker vaker voorkomt komt onder meer doordat mensen ouder worden en meer naar warme landen gaan en de ziekte komt vaker terug. De EO heeft spijt van het uitzenden van de grote Jezus-quiz gisteravond op Nederland 3. De omroep schrijft op de website dat de humor te veel de overhand had en dat daarmee een grens is overschreden. De grote Jezus-quiz is ook niet meer terug te kijken via uitzending gemist.